is tussen 2009 en 2011 scherp gestegen... Het aantal veteranen tussen 18 en 29 jaar die in die periode een eind aan hun leven maakten steeg met 44 procent, dat zegt de overheid. Bij jonge vrouwen steeg het aantal zelfmoorden met 11 procent. Volgens medici vragen jonge veteranen wel hulp voor de gevolgen van hun fysieke verwondingen, maar zoeken ze nauwelijks psychologische ondersteuning. Het zelfmoordcijfer voor alle Amerikaanse veteranen samen bleef grotendeels ongewijzigd. Feministisch Maandblad opzij kan doorgaan. Het blad wordt overgenomen door uitgeverij Veen Media. De Weekblad Persgroep zette opzij in november te koop vanwege een reorganisatie. Volgens Veen Media heeft het blad laten zien dat het bestaansrecht heeft. Vorig jaar is de oplage gestegen terwijl er van de meeste bladen minder werden verkocht. Afghanistan is van plan 72 gevangenen vrij te laten die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De VS zegt dat de 72 betrokken zijn geweest bij de dood of verwonding van Amerikaanse of coalitietroepen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen, wel tegen 16 anderen. Zij komen voor de rechter. In een hotel in Bulgarije is een 46-jarige Nederlandse man opgepakt. Volgens Bulgaarse media zat hij in de stad Stara Zagora... samen met twee weeskinderen in een hotelkamer... en was hij van plan een pornofilm te maken met de kinderen. De Nederlander zou vaker in Bulgarije zijn geweest. De gemeente Kampen zit met een strop van 8,3 miljoen euro rond een woningbouwproject. De oorzaak is, net als bij diverse andere gemeenten, het inzakken van de woningmarkt door de crisis. Eerder werd bekend dat de gemeente Apeldoorn door mislukte woningbouwprojecten zit met een strop van 124 miljoen euro.